Toch hebben de Tories waarschijnlijk niet genoeg zetels gewonnen voor een absolute meerderheid. Opmerkelijk is verder dat de liberaal-democraten de populariteit in de peilingen niet lijken te hebben omgezet in winst. De partij zou zelfs iets onder het huidige zeteltal uitkomen. De winst van de conservatieven betekent niet dat ze nu ook een regering mogen vormen. Als geen van de partijen een absolute meerderheid haalt, schrijft het Britse staatsrecht voor dat de regerende partij het initiatief krijgt. Dat betekent dat Labour kan proberen een coalitie te vormen. In Ierland zijn weer vliegvelden gesloten vanwege de aswolk van de IJslandse vulkaan. De sluiting van vijf luchthavens in het westen van het land duurt tot zeker twee uur vanmiddag. Vliegveld Dublin blijft wel open. Door de noordenwind drijft er nu een grote aswolk boven het westen van Ierland. Als de as ook de hogere luchtlagen bereikt, zal Eurocontrol de transatlantische vluchten omleiden. In Amerika wordt overleg gevoerd over de schrikbarende daling van de aandelenkoersen gisteren. In een uur tijd daalde de Dow Jones-index duizend punten en dat is nooit eerder voorgekomen. De Griekse crisis kan niet alleen de oorzaak van de daling zijn, zeggen analisten. Mogelijk heeft een beurshandelaar bij een order per ongeluk drie nullen te veel ingevuld... waarna computers van de automatische aandelenhandel op school sloegen. Zo'n 14.000 fans hebben in de Amsterdam Arena bekerwinnaar Ajax gehuldigd. Eerst bekeken ze op grote schermen de wedstrijd... die Ajax in de Rotterdamse Kuip met 4-1 won van Feyenoord. Volgens de politie verliepen de feestelijkheden rustig... hoewel er een paar mensen zijn gearresteerd voor belediging of vernieling. Dan het weer bewolkt en regenachtig met maxima rond 10 graden...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 Nobody listens, think there's something, and they treat you like a fool. Thought that it was clear. Nobody said that life was fair. Cause I'm a cruel man, I'll take it all away. And I'm a king, I'm here too.